Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen staan alweer op het ijs. Ze grijpen nog snel hun kans om een rondje te schaatsen... want morgen dan gaat het dooien en is het waarschijnlijk echt over met de ijsbret. Het is op sommige plekken wel flink oppassen. In Groningen heeft de brandweer sommige plekken van de grachten afgezet met lint... omdat het ijs onveilig is. Bij de ambulance meldkamer in Friesland, Groningen en Drenthe... hadden ze het gisteren trouwens ook erg druk met belletjes. Die kwamen van gevallen schaatsers. Er kwamen ongeveer 150 meldingen binnen. En ook vandaag verwachten ze dat het aardig druk kan worden. Brandweermensen in Breukelen ontdekten vanochtend dat ijs niet alleen handig kan zijn om een rondje te schaatsen. Ze gingen lopend het ijs op om een brand te blussen in een woonboot die normaal alleen per boot bereikbaar is. Ze maakten vervolgens een gat in het ijs om zo genoeg bluswater te hebben. En op het station van Breda is een man gisteravond helemaal door het lint gegaan nadat om zijn vervoersbewijs was gevraagd. Hij schopte en sloeg beveiligers en bedreigde ze ook met een mes. Uiteindelijk kwamen agenten erbij en is de man opgepakt. Donald Trump kan in de toekomst gewoon meedoen met de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse Senaat heeft hem ook in zijn tweede impeachmentzaak vrijgesproken. Veel politici vonden dat Trump mensen ophitste om het kapitool te bestormen... maar het waren er niet genoeg om hem te veroordelen... De invloed van Trump blijft dus groot, zegt correspondent Marieke de Vries. Het toont ook nog eens aan hoe groot zijn macht nog is binnen de Republikeinse Partij. Omdat er maar zeven Republikeinse senatoren waren die hem wel wilden veroordelen. De rest deed dat niet uit vrees voor zijn achterban bij eventuele volgende verkiezingen. En nu Trump is vrijgesproken kan hij dus in de toekomst opnieuw een gooi doen naar het Witte Huis. En hij houdt ook zijn uitkering die alle oud-presidenten krijgen.